De NAM keert wel uit bij zichtbare aardbevingsschade, maar wilde een waardevermindering pas compenseren als een huis ver onder de marktwaarde werd verkocht. De stichting eist dat huiseigenaren nu al compensatie krijgen en de rechter gaat daarin mee. In Bagdad zijn 18 Turkse bouwvakkers ontvoerd. Ze werkten in het oosten van de Iraakse hoofdstad aan de bouw van een sportcomplex. Het is niet duidelijk wie de ontvoerders zijn. Turkije begon onlangs met luchtaanvallen op doelen van IS in Noord-Irak. Ook heeft het land de Amerikaanse luchtmacht toestemming gegeven om Turkse vliegbasis te gebruiken. Honderden passagiers van een Eurostar-trein hebben de hele nacht vastgezeten, omdat werd vermoed dat er migranten op het spoor liepen. De trein stond sinds gisteravond op het station van Calais, ver buiten de stad. Het spoor werd pas vanochtend weer vrijgegeven. Passagiers kregen te horen dat ze niet verder konden en dat de politie was ingeschakeld om migranten weg te halen. Bij de Nederlandse spoorwegen is verf gebruikt met de kankerverwekkende stof chroom 6. Volgens FNV Spoor werd de verf voor bijna alle treinen uit begin jaren 90 gebruikt. Honderden medewerkers zouden er nog steeds mee werken, omdat de oude verflagen worden afgeschuurd. In de werkplaats van NetTrain in Haarlem liepen medewerkers tot voor kort onbeschermd door dikke lagen stof van afgeschuurde verf, zegt FNV Spoor. Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen. Chrome 6 bleek jarenlang gebruikt te zijn bij Defensie. Honderden medewerkers zeggen er ziek van te zijn geworden. Het weer, buien, maar ook zon. Het wordt 16 tot 18 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en is het fris met 16 tot 18 graden.